7 uur. Jobboot met het NOS-journaal. In Amsterdam is het Joods cultureel kwartier gelanceerd. Dat gebeurde in aanwezigheid van prins Willem-Alexander. Op een gebied van 1 vierkante kilometer zijn in de oude Joodse wijk in Amsterdam... vier Joodse culturele instellingen gevestigd. Het Joods Historisch Museum, de Portugese Synagoge, het Kindermuseum... en het monument de Hollandse Schouwburg. Het Joods Cultureel Kwartier werd gelanceerd ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Joods Historisch Museum. Met zijn ruim 50.000 objecten, documenten en foto's. Door de krachten te bundelen hopen de vier instellingen dat ze hun collecties en andere activiteiten beter onder de aandacht van het publiek kunnen brengen. VVD-voorzitter Korthals noemt het moedig dat partijgenoot Jos van Rij is opgestapt. Die legde gisteren zijn politieke functies neer nadat onder meer bekend was geworden dat hij vertrouwelijke informatie over een burgemeestersvacature had doorgespeeld aan een partijgenoot. Kortals erkende wel dat de affaires rond Van Rij en de Noord-Hollandse ex-gedeputeerde Hoijmaiers de VVD schade toebrengen. VVD-leider Rutte zei dat het nooit goed is voor een partij om zo in het nieuws te zijn, maar hij voegde eraan toe dat het recht nu zijn loop moet hebben. Vanmiddag stapte de VVD uit de coalitie van Roermond uit solidariteit met Van Rij. De BBC houdt vanavond definitief op met teletext, dat in Engeland CFAX heet. Het verdwijnen van teletext heeft te maken met het overstappen van analoge naar digitale televisie. Vanavond wordt ook het, in de laatste delen van Groot-Brittannië het analoge tv-signaal uitgezet. In Nederland is het dan niet meer mogelijk via pagina 888 Engelse ondertitels te bekijken. BBC CFAX was in 1974 de eerste teletextdienst ter wereld. De NOS begon enkele jaren later met teletext en is niet van plan daarmee op te houden. In Nederland is teletext nog altijd heel populair. Het weer vanavond in het noorden bewolkt met kans op regen. In de rest van het land droog en opklaringen. Morgen bewolkt en opnieuw in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De N15 Maasvlakte richting Rotterdam is dicht bij Rozenburg voor technisch onderzoek na een ongeluk. Er staat file tussen Dafrit Driden en Rozenburg 4 kilometer. Het verkeer wordt omgeleid via de N57.